Dat deden ze om te voorkomen dat de Grieken te veel geld zouden weghalen... waardoor de banken konden omvallen. Twee weken geleden gingen de banken weer open. Als de beurs na het weekende open gaat, zijn er wel beperkingen. Zo mogen Griekse handelaren geen aandelen kopen van geld dat van Griekse rekeningen komt. Voor buitenlandse handelaren gelden veel minder strenge beperkingen. In Myanmar is voor een aantal regio's de noodtoestand afgekondigd vanwege overstromingen. Voor de komende dagen wordt meer regen verwacht en president Thein Sein heeft nu maatregelen aangekondigd zonder daarover uit te wijden. Grote delen van Myanmar kampen al dagen met zware regenval. Vooral in het noorden en westen van het land zijn tienduizenden mensen gevlucht. Er zijn al 27 doden gevallen. Op sociale media krijgt Thein Sein veel kritiek omdat hij te weinig zou doen om de slachtoffers te helpen. In Groot-Brittannië is een privévliegtuigje neergestort op het terrein van een autoveiling. Volgens de BBC heeft geen van de vier inzittenden het overleefd. Het vliegtuigje was onderweg naar een vliegveld ten zuidwesten van Londen, maar tijdens de landing ging het mis. Het toestel crashte op een aantal geparkeerde auto's vlakbij de landingsbaan. De Afghaanse oprichter van het Haqqani-terreurnetwerk zou al een jaar dood zijn. Volgens de BBC is Jaluluddin Haqqani na een lang ziekbed overleden en is hij in Afghanistan begraven. Het akani netwerk opereert vanuit Pakistaans grensgebied en is verantwoordelijk voor ontvoeringen en aanslagen op Afghaanse militairen en op NAVO-troepen. De groepering heeft banden met zowel Al-Qaeda als de Taliban. Het weer vanavond en komende nacht klaart het verder op en is het met minimaal 6 graden vrij fris.